Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Minister Leers is erg geschrokken van de problemen bij het COA, de organisatie die zich bezighoudt met de opvang van asielzoekers. Leers heeft bepaald dat bestuursvoorzitter Noorten Bayrak voor salaris moet inleveren. Ze verdient nu 273.000 euro en ze moet zo'n 80.000 euro inleveren, zodat ze onder de balkenende norm komt. Ook komt er een onderzoek. Leers wil weten waarom jaren van personeelsleden over een angstcultuur nooit zijn opgepakt. Gisteren meldde de NOS op basis van medewerkersverklaringen dat er een verziekte bedrijfscultuur heerst bij het COA. PvdA, PVV en het CDA eisten daarop opheldering van Leers. Die komt nu dus met maatregelen en maakte ze bekend na een gesprek met de Raad van Toezicht van het COA. De vakcentrale FNV zet bij de CAO-onderhandelingen van volgend jaar in op een looneis van 2,5 Ook gaan de FNV-vakbonden vragen om een compensatie van 300 euro voor het verlies aan koopkracht. Volgens de FNV is dat bedrag nodig vanwege de bezuinigingen van het kabinet op onder meer de kinderopvang en de zorgtoeslag. De politie krijgt over drie jaar een geheel nieuw computersysteem dat een eind moet maken aan de ICT-problemen. In de tussentijd worden er maatregelen genomen om het huidige systeem gebruiksvriendelijker te maken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Opstelten dat alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn overgenomen. De rekenkamer kreeg eind vorig jaar de opdracht het politiesysteem te onderzoeken. Agenten klagen massaal over het tijdrovende en omslachtige systeem. Een van de maatregelen die nu al worden genomen is de vereenvoudiging van de 16 meest gebruikte formulieren. In 2017 moet het nieuwe politiesysteem helemaal operationeel zijn. Dan het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minima rond 10 graden.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. En Goedenavond Daan. Met niet eh, Golden Joop, maar met Zilveren Robbie. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, Golden CFM eh, tot aan 9 uur vanavond. We zijn er weer. Gezellig. Ja, heerlijk. We hebben vandaag heel veel eh, lekkere muziek natuurlijk. Uit de jaren 50 en 60. Ah, dat is wel goed. En als eerste hoor je American Breed en Bend Me en Shame uit 68. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Zullen we de drie achter elkaar gaan eh, eh, doen doe, dan? Zullen we maar doen, hè? Als eerste Buffalo Springfield en For What It's Worth uit 67. something happening here but What it is ain't exactly clear There's a man with a gun over telling me I got to beware I think it's time we stop, children, what's that sign? sweet melody ja, ja, de muziek van James Brown. Altijd goed gedaan. Daan? Joop heeft weer goed zijn best gedaan, ja Rob? Dat dacht ik ook. Vandaag lekkere muziek uit de jaren 50 en 60 bij Golden CFM. Zonder jouw Fres, die is vandaag niet. Maar wij doen het met alle plezier tot aan 9 uur Daan. Ja, gezellig, altijd. Zullen we er weer drie doen? Ja, doe maar. Zeg maar Hier is Castle en These Eyes. ocean And we've got something to say oh. or anywhere Just look over your shoulder Guess who'll be standing there Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we is making you lonely Downtown daar, Downtown, ook al komt het uit eh, eind 64, eh, bijna iedereen kent het, Daan. Ja, en kan het lekker meestingen. Echt wel. Zo. E-, Engelse eh, zangeres Petula Clark. Een liedje wat maar liefst in vier talen werd uitgebracht. Ja. En eigenlijk bijna overal meteen een groot hit was. Noem het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Australië, Italië. Zelfs Rhodesië. En Japan. Weet jij waar het ligt? Nee. Japan en, Japan. en India. Nou, Doe maar. En toen gingen ze nog eh, naar Amerika toe en ook daar maar, liefst eh, ruim 3 miljoen exemplaren over de toonbank. <laughs> Wat een geld. Dus geweldig. Ja. Superhits. Tuurlijk. Zullen we er nog een paar gaan draaien? Nou, zeg maar op. Colders hier bij je trouwens tot aan 9 eh, uur vanavond. Met Daan tegenover mij. Ja, gezellig. En uh, Robbie Harms als presentator. Yes. <laughs> We zijn er nog eventjes met hits uit de jaren 50 en 60. Laat maar komen, Daan. Uno, dos, one, two, tres, 4. La la la la la la. Eh, ik weet nou ik weet nooit hoe oh, Joop, sorry, Joop er altijd, eh, altijd de plaatjes allemaal eruit. Nou ja, volgens mij dacht hij aan een bepaald iemand bij de afgelopen eh, twee platen. Denk al Supremes en eh, Where Did Our Love Go uit 64 en Van Morrison, The Brown Eyed Girl. Dat denk ook, ja. Wie zal dat wezen? Wie zal dat zijn? We vragen het Kolder Joop als hij weer terug is, volgende aflevering. Heel goed. Kolder CFM bij je tot aan 9 eh, uur vanavond. We hebben er zin in. En Buddy Holly staat helemaal klaar voor je. Well, be the day. by, yes, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave you know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, you give me all your loving and your hurt and loving All your hugs and kisses and your money too, well, you know you love me, baby Still you tell me maybe that someday, we'll all be blue Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day But I day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well, when Cupid shot his dart He shot it at your heart So if we ever part Then I'll leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday Well, I'll be blue Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, That'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well, that'll be the day ooh, That'll be the day ooh, That'll be the day ooh, That'll be the day Medina The little old lady from Pasadena Ready, go, ready, go, ready, go Has a pretty little flower bed of white gardenia Ready, go, ready, go, ready, go But parked in a rickety old garage Is a brand new shiny red super stock Dodge Everybody's saying that there's nobody neater than the little old lady Pasadena.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 leggen, niet op de maat. Sorry Rob. <laughs> Oké. hey Daan, ja. eigenlijk zit ik te denken van zal ik het wel of niet vertellen op deze maandagavond bij eh, Golden CFM. Nou, vertel eens. We draaiden eerst uh, Jen en Dean. Daar kan ik nog wel een verhaaltje over vertellen. Ja. Ik had namelijk een eh, collega op mijn werk die zei van ik wil graag een cd hebben en jij hebt heel veel muziek. Ik zeg ja, dat klopt. Mm Hij zegt doe maar de muziek van Sam en Dave. Oké, ja. Sam en Dave. Ja. Dat is een beetje, een beetje oude soulmuziek, zeg maar. Ja. En Janet Dean is net weer eh, zo'n uh, Joop van die op een surfplank eh, <laughs> over de zee heen glijdt. ja, een beetje surfmuziek, beetje, weet je wel. surfmuziek, ja. Dus ja, het lijkt eigenlijk helemaal niet op elkaar. Ja, het zijn allebei twee namen gewoon aan elkaar gekoppeld. Sam en <laughs> Dave en en Dean. Ja. Dus op een gegeven moment, ik dus, een cd klaarzetten voor hem van Jen en Dean. Ja. Je begrijpt het wel, maar hij wilde Sam en Dave hebben. Dus ik ben helemaal blij. Alsjeblieft, hier heb je de cd die je graag wilde hebben. Ja. En dan kijk ik naar, meen je dat nou Rob? Ik zeg, eh, ja, die wilde je toch hebben? Hij zegt, nee joh, helemaal geen Jen en Dean. Wat is er trouwens voor muziek? Maar ik moest Sam en Dave hebben. <laughs> nou ja, Sam en Dave eh, draaien vanavond niet, maar wel Jen en Dean. De little old lady from Pasadena uit uh, eh, 64, inderdaad. Uh, Joop die over het water heen glijdt op een <laughs> surfplank. Erachteraan Otis Redding. Ik, zie, ik, ik, ik, zit wel voor me. Ja, ik ook. Echt. Sitting on the Dock of the Bay uit uh, 68. <laughs> Meer surfmuziek moet eraan komen met de Beach Boys. Help me, Ronda uit 65. heel veel lekkere muziek gemaakt, Daan. Deze zangeres Dusty Springfield. Ja? Ja, bijvoorbeeld een nummer In Private. Dat kwam eh, wat, eh, wat later uit. Maar ook deze Son for a Preacher Man uit 68 eh, alweer. Oké. Ja, en de summer is over. De summer is over. De summer is over. Ja, het begint al vroeg donker te worden. Dat zei jij inderdaad eh, vanavond. En dat klopt, want de zomer is bijna voorbij. En de summer is over is ook zo'n hit eh, vandaag geweest. Ja. Bekend geworden met name op de zender Veronica. Oh ja? Ja. Oké. We hebben weer eh, drie toppers klaarstaan. Als eerste eh, Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Daarachteraan de mama's en de papa's. En het was vandaag weer Monday Monday.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 walking. comes, you can finally cry. Sunday Can't trust that day Monday, Monday Monday, Monday. Dat was het vandaag, Daan. Ja, ja, ja. Heb een mooie eh, maandag gehad vandaag? Ja. Ja, een vrije dag, hè? Lekkere maandag. Heerlijk. Rustig. Maar ik moest voor de omroep eh, hier wezen, maar ja. <laughs> Er was helemaal niemand. Er was helemaal niemand. <laughs> Oké. Okay. Ja. De mama's en papa's hoor je trouwens. En Monday Monday uit 1966. Hoe lang hebben we nog te gaan in deze aflevering? Nog... Uh, drie minuten bijna. Nog drie minuten. Zullen maar uh, eh, Rita Franklin doen? Ja, eigenlijk. Hè, ik had het net over, eh, over eh, Jen en Dean. Mhm. Dat ik per ongeluk de cd van Jen en Dean had gebrand. Ja. Voor iemand die Sam en Dave wilde horen. Ja. Nou kunnen we Sam en Dave vanavond wel even gaan draaien. Ja, ik vind het wel. Ja, zullen we het gewoon doen? Ik vind dat we dat gewoon moeten doen. Want ja, een beetje goed maken gewoon. Ja. Een beetje goed maken voor Jen en Dean is een beetje surfmuziek. En wat ik zei, van ja, voor de soulmuziek moet je je echt bij Sam en Dave zijn. Ja. Sam en Dave laatste eh, plaat doen eh, bij eh, Golden CFM. Dat vind ik wel. De volgende week, dan worden we herhaald. Ja, dan hoor je ons, ons weer. En die week erop is het weer helemaal live met Joop van Is. Joop, Joop dankjewel weer voor de geweldige muziekkeuze van vandaag.